bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. dank Madeline eh, Peru en prettige paasdagen. Dit is CFM Jazz met David Habig en ik ben Fred Kroonsberg. Het weer is bar en boos, maar laat u niet kisten. Mathilde Sanding met Beautiful People. scarlet billows start to spread. Ja, Back to Knife was heerlijk met Errol Gerald. We gaan nu naar een eh, zanger en daar hou je van of je haat deze man. Hij heeft hele aparte nummers en ik ga een heel lief nummer van hem draaien. En dan heb ik het over Tom Allen Waits. Hij is geboren op 7 december 1949. Het is een Amerikaanse zanger, het is een componist, het is een schrijver en acteur. Zijn sound, zijn sound kan omschreven worden als laag, rauw en bijna grommend. Maar hier is hij best aardig. Tom Waits met Alice. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond, they spell hours. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift, and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on. tracing And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name and by tracing it twice. I fell through the ice. Of Alice. navolgbare bariton-saxofonist hoorde u Jerry Mulligan en zijn sextest. En de bezetting was naast hem Bob Broekmeyer op de piano, zoetzin tenor sax, Peck Morrison op de bass en David Bailey op de drums. Dit is van Jazz met Fred Kansberg en David Habig. Ja, en ik heb nog een eh, album bij me van Amos Lee. Dat heb ik vorige week ook al gedraaid. Eh, maar nu een ander nummer. Eh, Supply and Demand. Eh, naar het gelijknamige album, op het gelijknamige album Supply and Demand. Some gotta give with the way I'm living. Seems I'm getting down every day. The more I strive. less I'm alive and it seems I'm getting further away. Oh well, all my superstitions and my crazy suspicions of the people that I care about. I've been doing most screaming and I've been doing dreaming and I think it's time I figured it out. Yeah, baby, I need a plan. All to understand. Walk out the dog, dragging around with me my ball and chain. It took southern skies to make me realize that I'm causing myself this pain. With a woman that I'm loving, yeah, I'm pushing and shoving, getting further wrong by the day. And I can't understand how the heartless man ever let it end up this way. Baby, I need a plan. Oh, to understand that life ain't only. the road is dark and lonesome, dear. You can find me here, but honey, you don't do the big man in town. shaking religion and making decisions. You never get to slow on down. Where your wife and your baby, you tell them, yeah, well, maybe I'll meet y'all at a weekend resort. But your eyes on the prize, and you can't realize that your little girl's life's so short. Brother, you need a plan. All to understand the life ain't only supply. land ought Ja, ehm, dat was een rondje pianisten. Eerst eh, Sergio Mendes, eh, die eh, in, zijn, in de vijftiger jaren zijn debuut maakte... in de tijd van de opkomst van de Bossa En dat kan je ook heel goed horen eigenlijk. Is een beetje note achtig jazz. En daarna hadden we Ahmad Jamal met Autumn in New York. We gaan nu naar Charlene. En het nummer is Ik blijf, Haal stay. Hmm. tonight. You can turn off your cell phone. No one needs to know your are home. Whatever's troubling you, oh, I will make it right. I'll stay. is dit. En zij is eh, te zien en te horen in Horen op 17 april. En wie er nog niet genoeg van heeft, gaat helemaal naar Roermond op 17 juli. Ze werd uh, verleden jaar derde tijdens een Idol show. Maar zij heeft inmiddels ook wat contacten met bijvoorbeeld de club van Wouter Hamel en Giovanga. Dus dat belooft wat. We gaan rustig verder met Eric Clapton, Before You Accuse Me.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 En we horen natuurlijk dat de mix vooral eh, was bestemd voor Nina Simone. Dit is CFM Jazz met Fred Koonsberg en David Habig. Ja, ik vond het een beetje lijken op eh, Moby. <laughs> ik heb hem eventjes opgezocht. Uh, het is natuurlijk een grootheid in, in de experimentele muziekstromingen. hij heeft echt voor grote films zoals eh, de, de Born Ultimatum en dat soort... Eh, eh, de hele Born-trilogie heeft hij de soundtrack eigenlijk gemaakt. Ehm, daarvoor hadden we natuurlijk Eric Clapton. En Fred vertelde mij dat hij via de satelliet regelmatig Eric Clapton samen ziet optreden met andere artiesten. En dat deed mij denken aan een optreden van Eric Clapton samen met John Mayer. En eh, u kunt dit op YouTube kunt u dit zien. Eh, samen, met, eh, samen met John Mayer dus. En dan brengen ze het nummer Crossroads. Een heel bekend nummer. ten gehore En ehm, dat is echt geniaal. Die stem van John Mayer is zo gaaf. daarom dacht ik, ik draai nog eventjes een nummertje van hem. Waiting on the World to Change. Left, to make such darkness out of blue. Okay, there's sadness in his life he didn't get to choose. But why did he need a reassuring hand before he seemed to understand? You stumble free or let it be. Eerste uur ZFM Jazz met Fred Koonsberg en David Havik zit erop. Maar na het nieuws en de reclame zijn we weer terug voor nog een uur ZFM Jazz. He said I'd given time he knew it would come right.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 Dik met het NOS journaal. In het zuidoosten van Afghanistan is een NAVO-helikopter neergestort. Vier bemanningsleden zijn daarbij omgekomen. Volgens de Taliban is het toestel door opstandelingen neergeschoten... maar een woordvoerder van de Afghaanse regering bestrijdt dat. Volgens hem is er sprake van een technisch mankement. Het incident met de helikopter gebeurde in de provincie Zabul... op 11 kilometer van de provinciehoofdstad Kalat. Voor zover bekend zaten er geen Nederlanders in het toestel. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd. Dat schrijft minister Hiers Ballin aan de Tweede Kamer. Melden zou te veel kosten en geen meerwaarde hebben. De AIVD is sinds 2007 verplicht om achteraf tegen mensen te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt. Maar dat is nog nooit gebeurd. Een van de redenen is dat afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar zijn. De Italiaanse premier Berlusconi zegt dat er een zware slag is toegebracht aan de maffia in Italië. Er is voor 700 miljoen euro aan grond, huizen en bedrijven in beslag genomen. Bezit komt uit de erfenis van een maffia-kopstuk uit Napels. Ook werden tientallen mensen gearresteerd die lid zouden zijn van de maffia. Ze worden verdacht van drugshandel. Amerika denkt niet dat de nieuwe machthebbers in Kirgizië een anti-Amerikaans beleid willen voeren. De opstand is ook niet aangestuurd door Rusland, zegt een hoge adviseur van president Obama. In Kirgizië staat een militaire basis van de VS. Die wordt gebruikt voor de strijd in Afghanistan. Er zijn berichten dat de opstandelingen die basis weg willen hebben. In een ziekenhuis in Zwitserland is het Britse multitalent Malcolm McLaren overleden. Hij was onder meer producer, kunstenaar, modeontwerper en manager van bands als The Sex Pistols en Adam and the Ants. Daarnaast scoorde hij als soloartiest hits met nummers als Something Jumping in Your Shirt en Madam Butterfly. Malcolm McLaren had kanker.